Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Duitsers kunnen een coronasneltest vanaf vandaag bij de supermarkt of drogist kopen. Dat is zodat mensen thuis preventief een test kunnen doen... voordat ze bijvoorbeeld naar hun studie of werk gaan. Deze man heeft er al eentje. Het Beziehungsweise ook op de arbeid. Ik mocht me niet daar een beetje in den een Test reinschieben laten. Ook fijner dan zo'n wattenstaaf die heel diep je neus ingaat, zegt hij. En dat is meteen waarom er in ons land nog geen sneltest bij de kassa ligt. Demissionair minister Hugo de Jonge wil dat wel graag... maar het is een iets ander soort test dan wat ze bij de GGD gebruiken. En dus moet er nog even naar gekeken worden. Bijvoorbeeld een verschil is dan die, die lange wattenstaaf...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 Hij hoopt dat het over een maand wel zover is. In Brabant zijn twee mensen opgepakt die zouden hebben opgeroepen om de coronateststraat in Eindhoven in de hens te steken. Deden ze op social media. De politie waarschuwt dat niet alleen het plaatsen van zulk soort berichten strafbaar is, maar ook het delen ervan. In Oud-Gastel, ook in Brabant, is een man van 19 opgepakt die net deed of hij agent was. Hij had een nep-ID en probeerde boetes uit te schrijven. Toen een paar getuigen hem verdacht vonden, ging de man er vandoor. Hij werd later opgepakt toen hij zijn auto op kwam halen. En dit komt vanmorgen heel eventjes in Winterswijk. Je hoort het goed, het klappen van schaatsen. In de Achterhoek vroor het afgelopen nacht bijna 7 graden... en dus lag er een klein laagje ijs waar net op geschaatst kon worden. Je moest er wel vroeg bij zijn. Na twee uur begon het ijs te smelten en was het gedaan met de pret. Helaas voor de schaatsliefhebbers in Winterswijk en omgeving. Er ligt morgenochtend waarschijnlijk geen laagje ijs meer. Het gaat vannacht nog wel een beetje vriezen, maar niet genoeg. Het weer nu dan. Vooral in het zuiden flink wat zon. In de rest van het land is het bewolkt. Er kan in het noorden een buitje vallen, maar verder blijft het droog. Het is zo'n 6 graden. ZFM, verkeersupdate.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 That don't matter, he said, cause it's all the same. So can I take you home where we can be alone? next we were moving on, he was with me, yeah, me. Next we were moving on, he was with me, yeah, me. Singing. we'll be moving on and singing that same old song. Yeah, with me singing. Een lekker ruig begin van u 2 van Zandvoort op zaterdag met eh, John Jets En I Love Rock and Roll. U 2 alweer, eh, Albert-Jan. Jazeker. Jazeker, net eh, de burgemeester uiteraard gehad met de primeur. 29 maart de vaccinatielocatie hier naast de studio van CFM. Klopt, kunnen we na de uitzending gelijk even... Kun je meteen even, even prikken. <laughs> Ja. En, en, dan gelijk zo, alvast zo'n zo paspoort aanvragen. Want eh, straks mag je alleen maar de kroeg in als je zo'n vaccinatiepaspoort hebt. Dus ik wil we graag... Die dame laat me vaccineren. Kan ik de kroeg weer in? Oké, oké. <laughs> als die open gaat. Nou ja, we wachten het nog heel even af. Uh, uur 2. Uur 2, wat gaan we doen? Ik zei het al eh, bij Zandvoorts Nieuws in het kort... We komen uitgebreider terug eh, op eh, de bouw van het nieuwe Joods monument... wat afgelopen maandag eh, begonnen is. En daar hebben we in samenwerking met onze mediapartner NH-TV... Een, een, reportage van klaarstaan. Dus daar komen we zo meteen op terug. Om half vier, ja, we hebben een evenementagenda. Ja, schrik niet, we hebben een evenementagenda. Wel een virtuele, ja, aan de ene kant een beetje virtueel... Want er wordt aan het eind van, de, van deze maand, vanaf 27 maart kunnen de wandelaars, fietsers en hardlopers virtueel meedoen aan een van de Zandvoortse evenementen. En eh, georganiseerd door Le Champion. Daarover tijdens de evenementenagenda meer. En ook eh, vorige week was de eerste Takeaway Walk. Dat was ook een eh, groot succes. En dat zal in de toekomst ook eh, waarschijnlijk eh, een, vervolg krijgen. Dus eh, ook daar een evenement erbij. Dus, als het goed is dit weekend weer trouwens. Als het goed is dit weekend weer. In ieder geval twee evenementen tijdens de evenementenagenda rond de klok van half vier. Daarnaast hebben we nog eh, wat eh, Zandvoorts nieuws in het kort. In ieder geval eh, van alles wat het komende uur tijdens Zandvoort op zaterdag. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. Inderdaad, het uh, tweede uur op uh, CFM. www.cfm-live.nl Kijk je live mee in de studio.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 Volgende plaat speciaal voor jou. Je kent wel, hè? Die single over die oude Volvo. Die is onder meer gezongen door Pommelien Thijs. Die Belgische zangeres. En die heeft een nieuw plaatje tezamen met Chris Cross Amsterdam en Kraantje Papi. Hij is heel nieuw. Hier is Tranen. kunnen waarschuwen, mijn lief? Of is dat niet hoe dingen gaan per se maak me dat naïef? Oh wel, alle schade is gedaan. Ik had het beste met je voor, maar sta nu zelf achteraan. Shit, is best een lijpe paradox. Maar kijk het of het klopt, staat het een spijker op zijn kop. En ik begrijp wel hoe het werkt, want volgens beiden was het op. Terwijl we zeiden over anderen, kijk daar lijken we niet op. Moet je nu zien, een leven voor illusies. Alle leuke dagen werden afgedaan met ruzies. Nu zie ik dat dit beter is, maar je moet weten dat een leven zonder jou geen leven is. Nog langer zonder jou te zijn. Maar dan nog, wat denk je dat ik ga? Dus toch je tranen, ook al heb je veel verdriet. Je kan twinnen als ik, maar het helpt ons niet. Doch je tranen, ook al heb je veel verdriet. Het leven gaat door. Je begint weer van voor. Er ligt vast wel iets moois. gunnen meer de stappen die je neemt, ha? Ik denk dat het beter is. Waarom ga je niet meer met me mee, ha? Jij kan het wel alleen. En ben je zeker voor je keuze nu? Ik denk dat het beter is. Dit is je allerlaatste kans, schat. Zo, ja, dat was eh, de nieuwe single van uh, Kraantje Papi... tezamen met uh, Chris Cross Amsterdam en uh, Pommelien Thijs. Je weet wel, die, die grote hit had met die oude Volvo. Ja, nee, dus samen met uh, Jaap uh, Reesema. Ja, nee, klopt. Ik ken hem. Dus, oké. nou, eh, we wilden even wat, <laughs> wat uitzenden wat niet helemaal gaat lukken. Nee. Dus wat krijgen we daarvoor in de plaats? gesproken tekst. Gesproken tekst. Gesproken tekst. Nou, bij deze. Zoals gezegd in de uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Afgelopen maandagochtend is in Zandvoort gestart met de bouw van het Joods monument... op de plek van het huidige Joods monument aan de Jacobs van Heemskerkstraat. Deze werd in Zandvoort, op, deze werd in Zandvoort is opgericht eh, ter nagedachtenis aan een eh, groep eh, Joodse ingezetenen... die zijn vermoord door de bezettende macht of tijdens hun vlucht voor de Duitsers. Mede door de groeiende belangstelling voor de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Zandvoort... ontstond er bij de diverse organisaties en personen de wens om in Zandvoort een monument op te richten... met daarop vermeld alle namen van in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Joodse inwoners die geen graf hebben... Afgelopen maandag was het al zover en ging de eerste schep de grond in... met de bouw van een nieuw Joods monument. De voorzitter van de stichting Joods Monument Zandvoort, Paul Olieslagers... mocht deze symbolische handeling verrichten in bijzijn van Wilma Belder en Volkert Bloemen. Het oude monument zal een plaats gaan krijgen op de Algemene Begraafplaats Zandvoort. En met dode herdenking op 4 mei wordt het nieuwe monument officieel in gebruik genomen. Dankjewel Albert-Jan. Dat is goed nieuws in ieder geval. Het eh, nieuwe Joodse monument gaat er uiteindelijk eh, toch eh, aankomen hier op de plek waar eerst de oude gedenksteen stond. En die dan weer wordt overgebracht naar Noorderduin Begraafplaats hier in Zandvoort. Hier is de live versie van Slippery People. Eh, is leuk hè, want eh, dan eh, merk je in één keer dat het uh, gewoon helemaal niet de goede versie is die je draaide. Ik denk over het klinkt die zeg, zo ken ik hem helemaal niet. Dit is wel de juiste versie van de platen die we voor je uitgekozen hebben. Op de zaterdagmiddag bij CFM een hele goede middag. Talking Heads en Slippery People.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 Je kent hem wel van eh, The Year of the Cat. En dit was een andere plaat, On the Border. We gaan het hebben over... De vierde omgevingsdialoog. Kijk, die bedoel ik. De gemeente Zandvoort stelt, een zoals velen van u al weten... een omgevingsvisie 2040 op. En dat doen ze graag samen met u. Na drie succesvolle omgevingsdialogen in februari, maart en november van vorig jaar ziet de gemeente u graag weer op dinsdag 9 maart aanstaande... vanaf half acht tot 9 uur voor de vierde omgevingsdialoog online. En de vraag uiteraard, denkt u mee? Eerder bespraken eh, de gemeente met u de belangrijkste eh, eh, opgaven voor Zandvoort, Bentveld... en vertaalden deze naar de mogelijke toekomstperspectieven. Nu gaat de gemeente de laatste fase in, in het opstellen van de ontwerpomgevingsvisie. De gemeente kijkt eh, met de eh, volgende vijf thema's vooruit naar het jaar 2040. Ruimte, economie, samenleving, duurzaamheid en mobiliteit. Hoe ziet u de toekomst van uw gemeente? Samen bepalen we dan het eh, verhaal van Zandvoort en Benveld. Nu en in de toekomst. U kunt zich nog aanmelden voor de online bijeenkomst door een e-mail te sturen naar omgevingsvisieapenstaatjezandvoort.nl. Omgevingsvisie, apenstaatje, zandvoort.nl. Het programma met meer informatie ontvangt u dan eh, eh, eh, per omgaande toegestuurd. En meer algemene informatie vindt u uiteraard op de Omgevingswet in Zandvoort. In ieder geval 9 maart van half 8 tot 9 uur de vierde Omgevingsdialoog. Dankjewel Albert-Jan. Zometeen de evenementagenda, maar eerst het Chanticoor. Wellerman. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a belly of tea.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 grote hit. De single van Nathan Evans en Wellerman. She Chanté. En eh, ja, het is eh, tijd voor de evenementagenda. Het, klinkt een beetje raar midden in de coronacrisis, eh, Albert-Jan. Maar we gaan het toch proberen. Een evenement van Le Champion. Ja, en u kunt het altijd nog straks rustig terug nalezen op onze CFM-app. Maar hier gaan we dan, want vanaf zaterdag 27 maart... kunnen wandelaars, fietsers en hardlopers virtueel meedoen aan een van de Zandvoorts evenementen. Sportorganisatie Le Champion wil met deze virtuele editie het gevoel van de 30 van Zandvoort... de omloop van Zandvoort en Zandvoortse circuitrun naar de mensen thuis brengen. Helaas is ook het dit jaar niet mogelijk om in Zandvoort te genieten van de meest afwisselende parcours van Nederland... Met deze virtuele editie kunnen deelnemers de Zandvoortse evenementen alsnog in hun eigen omgeving beleven. De provincie Noord-Holland, vaste sponsor van de 30 van Zandvoort... is bij deze virtuele editie hoofdsponsor van alle drie de evenementen. De Zandvoortse evenementen die gepland stonden voor 27 en 28 maart 2021... werden vorige maand afgelast. Normaal gesproken zouden er ruim 20.000 sporters starten op circuit Zandvoort. De organisatie geeft deelnemers nu de kans door middel van een speciaal event-app... om hun eigen moment en route te bepalen. Dankzij de live tracking kunnen deelnemers gevolgd worden door supporters voor aanmoedigingen eh, onderweg deelnemers krijgen van zaterdag 27 maart tot en met zondag 11 april... de tijd om hun gekozen afstand te volbrengen. Ilse Zaal, gedeputeerde recreatie en sponsoring van de provincie Noord-Holland... We zijn, trots, uh, we zijn trotse hoofdsponsor van deze evenementen... omdat deze ook in een tijd met coronamaatregelen stimuleren... om op een duurzame en verantwoorde manier in beweging te blijven. Noord-Hollanders zijn het afgelopen jaar veel meer gaan wandelen, fietsen en hardlopen. Door deel te nemen aan deze sportieve evenementen word je uitgedaagd en kun je jezelf nieuwe doelen gaan stellen. Allereerst de 30 van Zandvoort. Wandelaars kunnen dit voorjaar een prachtige wandelstart maken met een virtuele 30 van Zandvoort. Er kan gekozen worden voor de 30 kilometer, de 18 kilometer of speciaal toegevoegd voor de virtuele editie een kortere afstand van 10 kilometer dan de Omloop van Zandvoort. De Omloop van Zandvoort is een openingsklassieker van het fietsseizoen. De virtuele editie van de Omloop van Zandvoort geeft fietsers de kans... om dit voorjaar zelf hun wielerseizoen te openen. Er kan gekozen worden voor afstanden van 45, 85, dan wel 120 kilometer. Dan de Zandvoort circuiren. In het weekend van 27 en 28 maart gaat de Formule 1 seizoen officieel van start. Dit is ook de start van de virtuele Zandvoort kwieren. De Champion daagt deelnemers uit om te starten vanuit hun eigen pitstraat... en samen met de andere virtuele deelnemers het Formule 1 seizoen af te trappen. Er kan gekozen worden voor de 4 kilometer one lap, 12 kilometer en de 10 Engelse mijl 16,1 kilometer. De inschrijving is geopend tot en met donderdag 8 eh, eh, april... Deelnemers kunnen inschrijven via de website van het evenement. Net als bij de fysieke Zandvoort-evenementen... kunnen deelnemers een donatie doen voor een goede doel. Daarnaast ontvangen alle deelnemers een unieke medaille... het startbewijs en na afloop een finishcertificaat. Meer informatie kunt u uiteraard vinden op de website van Le Champion... en dat is www.lechampion.nl... schuine streep virtueel Le Zandvoort evenementen www.lechampion.nl schuine virtuele Zandvoort evenementen. En nogmaals, als u het even rustig na wil lezen, kijk even op de ZFM-app. Dan een ander eh, eh, evenement dat vorige week eh, is begonnen, de zogenaamde Takeaway Walk. Afgelopen week organiseerde Liefs uit Zandvoort de eerste Zandvoort Takeaway Walk. Een wandeling door Zandvoort langs allerlei leuke takeaway adresjes... zoals je nu ook veel in steden als Haarlem en Amsterdam ziet. De wandeling vond afgelopen week in de voorjaarsvakantie plaats op maandag, woensdag en vrijdag en was compleet uitverkocht. De komende tijd vinden nieuwe wandelingen plaats. De Zandvoortse teken Way Walk is een wandeling van zo'n 8 kilometer over het strand... door de duinen en het eh, oude dorp. Onderweg eh, komen de deelnemers langs verschillende takeaways... waar een lekker gerechtje voor ze klaar staat. Deelnemende takeaways zijn Noble Tree Café in het centrum van Zandvoort... June aan het duinrand bij de Amsterdamse waterleidingduinen en strandpaviljoen Bodie Beach. Beachclub Vogels en Ohana Beach op het Zuidstrand. De wandeling wordt georganiseerd door Liefs uit Zandvoort, een blog over Zandvoort. Deelnemers lopen de wandeling op eigen initiatief, kiezen hun eigen moment en hun eigen route. Daardoor komen ze elkaar niet tegen en ontstaat er geen extra drukte. Uiteraard heeft de gemeente toestemming gegeven om deze wandelingen te organiseren. Door alle enthousiaste reacties van zowel deelnemers als horecaondernemers... wordt de Zandvoort Takeaway Walk de komende tijd bij mooi weer nog verschillende keren georganiseerd. De eerstvolgende uh, wandeling eh, vond plaats eh, afgelopen vrijdag 5 december en vandaag 6 maart. Kies voor meer informatie en inschrijving op de volgende website www.liefsuitzandvoort.com schuine streep Zandvoort streepje take streepje away streepje walk. Hebt u het nog? Nog een keer www.liefsuitzandvoort.com. schuine streep Zandvoort streepje take streepje away streepje walk. Ja, dat was hem. In ieder geval een goed initiatief, een leuk initiatief. En eh, zo krijgen we toch weer een beetje reuring in de tent. Kan ik dit eh, ook nalezen op onze app, uh, Albert-Jan? volgens mij wel. Oké, nou gelukkig, gelukkig, gelukkig. Dit is jouw tekst. Heel goed, <laughs> dankjewel Albert-Jan. Dat was de evenementagenda. Is leuk om hem weer eh, terug te hebben. Ja. Gaan we die er eh, weer inhouden, de evenementagenda? Als, als, als er evenementen zijn, eh, die op die, zoals die Champions... natuurlijk prachtig dat er in ieder geval weer wat kan gebeuren... ondanks de corona en de creativiteit van de ondernemers tijdens de Takeaway Walk geweldige initiatieven en weer een beetje reuring in het dorp. Zo is het, daar worden we blij van. En ook een lekker zonnetje op dit moment hier in Zandvoort. En de nieuwe single van Dua Lipa. I'm on an island Even when you're close Can't take the silence knew. dat was hem, de nieuwe single van eh, Dua Lipa en We Are Good. Ja, deze week of afgelopen weken eh, zijn eh, de coronamaatregelen weer een klein beetje versoepeld, eh, Albert-Jan. Ben je al bij de kapper geweest? morgen, maandagmorgen 11 uur. Maandagmorgen 11 uur. Ja. Maar ja, je was er vroeg bij, hè, geloof ik, met de raceveren bij, bij de kapper. Ja, ik denk, bedoel, afgelopen week hebben ze natuurlijk ook Wanneer, zijn ze open gegaan? afgelopen woensdag. Afgelopen woensdag, nee, die hebben... die zijn, waren, waren trouwens kapperszaken, die gingen s'morgens om 5 uur al open. Ja, ongelooflijk, ongelooflijk. Nou, en dan nog tot eh, negen 9 uur s'avonds een grote rij voor de deur, eh, weet je wel? Ja, nee, die, die voor mij dat is op afspraak. Dus eh, dat is allemaal keurig coronaproef geregeld. Dus maandagmorgen om 11 uur zit ik bij de kapper. Ja, en iedereen wil ook een uh, tattoo hebben meteen. Want ik hoorde dat iemand die een tattoo shop heeft... ja, die heeft de komende weken zit hij al helemaal bommetje vol. Gewoon iedereen wil toch, toch maar die tattoo laten, laten zitten. En hetzelfde geldt voor eh, de nagelspecialisten en dergelijke, de schoonheidsspecialisten. Ben je daar al geweest, Albert-Jan? Eh, nee, nog niet. Nee? Mijn vrouw heeft wel een afspraak gemaakt. Oké. Dat, werd ook kan je niet, eh, in duo, Kan je niet in duo gaan met je vrouw? <laughs> Twee voor de prijs van Twee één. voor de prijs van één. je weet het nooit. Nou ja, in ieder geval, oh, je zei het ook tegen mij... Hè, van eh, ik hoop dat de kapper binnenkort weer eens open is. Ja. Dus ik heb inderdaad vorige week dinsdag heb ik, gekeken. Hè, kon ik reserveren online. Ook alweer online, ja. Dus, dus heb ik, online heb ik een reservering gemaakt. Eerst volgende tijdblok, wat eh, beschikbaar, was. beschikbaar was, was 17 maart <laughs> om 10 uur 30 op een woensdag. Dus 17 maart 10.30 uur 30, dan eh, ben ik aan de beurt. Ja. Dus je moet gewoon twee weken wachten als je reserveert. Kun je nagaan, ja, zit er helemaal bommetjes vol. Ik hoop dat ze dan nog open zijn. <laughs> Ja, ja krijg je dat weer. Zo, je, zo je net, ja, maar als je haar maar goed zit, hè, zullen we maar zeggen. Ik denk Afgelopen week heeft eh, natuurlijk eh, Django eh, McCroy zijn nieuwe Songfestivalplaat gepresenteerd. En dat bracht me meteen bij die groep Vulcano, want die hebben ook meegedaan aan het Songfestival heel veel jaren geleden. Skin as rich as a starlit night. Your rhythm is rebellion. Your rhythm is rebellion. zouden we naar het eh, Songfestival gaan met eh, Bro. Maar dat ging natuurlijk helemaal niet door. Dit jaar gaat het gelukkig wel door eh, hier in Nederland. En dit is de Nederlandse inzending die je zojuist hoorde. Jean-Guy McRoy en Birth of a New Age. we gaan het hebben over het broedseizoen, want dat is weer losgegaan. Ja, de kweekvijver. Een gewaarschuwde wandelaar, CQ-fietser, telt voor twee. Zoals eh, eh, iedere natuurliefhebber niet is ontgaan... is dat de natuur zich ontwaakt alweer uit haar winterslaap. Ook in de duinen van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland... bouwen veel vogels de komende maanden hun, nest... en zingen de mannetjes het hoogste lied om de vrouwtjes te verleiden. Het broedseizoen is weer begonnen. Om bezoekers nog extra te attenderen op echt, echt op de paden en de wegen te blijven... hangen gedurende het broedseizoen bij drukke entrees fraaie spandoeken... met daarop de slogan Blijf jij op het pad dan blijf ik op mijn nest. Samen zorgen ze er dan voor dat het Nationale Park een veilige broedplek is... waar de dieren ongestoord hun jongen kunnen krijgen en grootbrengen. Nu het voorjaar is begonnen, trekken eh, steeds meer mensen de natuur in om hiervan te genieten. Sinds de crisis is het een aantal bezoekers van het Nationale Park is sterk toegenomen. Om bezoekers te informeren over het broedseizoen zijn ze de campagne Blijf jij op het pad, dan blijf ik op mijn nest gestart. Aldus Gwen Pellinkhoff, coördinator communicatie en educatie... van het Nationale Park Zuid-Kennemerland. Als broedvogels voortdurend gestoord worden door bezoekers... die van de paden en wegen afgaan... kunnen zij het Nationale Park als een onveilige broedplaats ervaren... en kunnen zij er zelfs voor kiezen hier niet meer te gaan broeden. Met als gevolg dat de vogels wegtrekken uit het Nationale Park. Op de paden blijven eh, is niet alleen van belang voor broedvogels... ook andere dieren zijn zoals konijnen, reeën, hagedissen en hazen... krijgen in het voorjaar jongeren en hebben rust en ruimte nodig. Er zullen dan ook een aantal paden worden afgesloten. Kijk voor de meeste actuele informatie op de website van het Nationale Park... www.np-zuidkennemerland.nl www.np-zuidkennemerland.nl in ieder geval, blijft u op het pad, dan blijf ik op mijn nest. <laughs> Is het zo, Albert Ja, of in mijn holletje. Oké, okay. jij mag in je holletje. <laughs> ze gaan in een hol. Oké, okay, je <laughs> dankjewel inderdaad. Blijf op het rechte pad, hè. dat is eigenlijk een beetje de, melding. En dat hoort allemaal bij de lente. Dan eh, gaat de natuur ook weer helemaal los. En wordt het weer gezellig en wordt er heel wat afgefloten. Ook hier in Zandvoort trouwens hoor. Dat uh, ik vanmorgen ook weer. Peter de Koning is Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Voor de patiënten van de assistenten is het al is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Voor de patiënten van de assistenten is er altijd lente. Ik flos niet meer en raak geen tandenstoker aan. Ook mijn tandenborstel laat ik rustig in mijn beker staan. Ik eet alleen maar suikerzoet. Ik snoep de hele dag maar raak. Want dan heb ik snel een gaatje en een afspraak. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Voor de patiënten van de assistenten is er altijd lente. Zijn is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Voor de patiënten van de assistenten is er altijd lente. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente in de dat was Peter de Koning. En het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Daar worden we vrolijk van. En dan een eh, lekker zonnetje hier in Stamford. Dan is het helemaal goed, hè? Echt geweldige muziek op de radio. Dat hebben we beloofd deze zaterdagmiddag. Hier is de single van eh, Richard Marx. mooie single hoorde ik van de week eh, bij onze collega's eh, loskomen. die nemen we even mee eh, op de zaterdagmiddag. En vandaar lekker nu gedraaid de gouden van Richard Marks. Die ken je onder meer van Right Here Waiting. En dit was een andere grote hit van hem. Je Fight. We hadden vanmorgen burgemeester David Molenburg in de uitzending... Dat allemaal bij eh, Goedemorgen Zandvoort. En Bert Sonneveld sprak met hem. En eh, ja, ook nog een primeur had eh, de burgemeester te melden, Albert-Jan. Ja, die hadden voor diegenen die later hebben ingeschakeld... herhalen we dat bericht ook nog even. Want het is toch wel een belangrijk vaccinatiebericht. Want op maandag 29 maart zal de inmiddels veelbesproken mobiele vaccinatielocatie in Zandvoort zijn deuren openen. Dat maakte zoals gezegd burgemeester David Molenburg vanmorgen tijdens ons programma Goedemorgen Zandvoort kenbaar. De mobiele vaccinatiebus wordt op het terrein van de oude eh, gasfabriek... naast, de, naast onze radiostudio geparkeerd. Zo kunnen eh, de Zandvoorters vanaf dat moment daar terecht... en hoeven ze dus niet meer naar Schiphol. De GGD Kennemerland opende volgende, vorige week, eh, of opent volgende week overigens de eerste extra vaccinatielocatie in het Kennemer Sportcentrum bij de IJsbaan in Haarlem. Maar in ieder geval vanaf 29 maart kunnen we dus ook in Zandvoort gevaccineerd worden. En wie en waarom en wanneer en zo'n waarom, waarom niet. Dat zal allemaal nog wel een keer bekendgemaakt worden. Dat horen we heel binnenkort. Dat horen Zeker. We heel, nou, goed nieuws. Maar in ieder geval, er kan eh, dan vanaf 29 maart gevaccineerd worden hier bij onze parkeerplaats naast onze studio. Ja, dus eh, tussen eh, de fietsenhandel van, uh, van Martijn in en de CFM-studio... Ja. ben je van harte welkom 29 maart. Hoe of wat hoor je later en lees je ook later in de CFM-app. Onze eigen app die je eh, altijd eh, kan, eh, kan downloaden. Onder meer in de Play Store van Android. Dan gaan we het nog even hebben over die andere twee locaties. Want dat zei je al, hè? Haarlem... Dat gaat 12 maart open. Dat is volgende week vrijdag. dit is in het Kennemer Sportcenter aan de Randweg bij de ijsbaan. En dan gaat die dat, na dat weekend, dus op 15 maart... In eh, Beverwijk eh, gaat het eh, open bij de Bazaar. Goed. Dus al daar. En 29 maart zijn wij lekker aan de beurt met een eigen vaccinatielocatie. Daar zijn we wel aan toe, want nu, nu moet je nog naar Schiphol. Ja, en als je dan 90 bent, dan is dat een hele onderneming. Ja, ondanks dat de coureurs van het circuit Zandvoort je uiteraard bijstaan. Hè? Dus dat is goed nieuws en een goede actie van circuit Zandvoort we gaan alweer op naar het nieuws en weer van 4 eh, uur. En daarna zijn we er nog eh, één uur lang. Zandvoort op zaterdag met onder meer het gedicht van de week... de Pit Report, het dier van de week, SOS Live en nog veel en veel meer, Albert dan. Ik zou lekker blijven luisteren als ik jou was. En Dexys Midnight Runners, come on Aline.